Dus dat doen we dan maar met, eh, met deze. Here I'm sitting in the shade With nothing to hold on to brown breeze whistling in the wires, remembering towns I passed through. Back when the distant music played, and dreams were gonna come true. Before all that has transpired, before I paid my due. gathered fronts with flaking paint, signs not speaking like they used to. Free from the pool of past desires, I watch the shadows of the clouds move in a lazy stillness that contains every summer of a life. all the laughing and the crying and Zullen we maar met een optimistisch liedje beginnen vandaag. Het Lijkt me wel een eh, verstandig idee. Eh, dat is met Ruud Houweling en Feeling Alright. Welkom bij deze Alternative FM van eh, donderdag 7 november. En ja, uh, heeft ook een reden waarom ik deze laat horen. dat heeft ook te maken met de persoon Ruud Houweling zelf. Maar goed, dat kan hij het beste zelf beoordelen, vind ik dan altijd maar. Eh, dat is het eh, begin. Eh, wat gaan wij doen? in dit eerste uur hebben we ook nog een gesprek met Myriad Veil over de single Hollow. want die single die is vorige week uitgekomen. Eigenlijk afgelopen zondag. En het is ook meteen een doorkijk met Ivy van der Veer en met Ismena over hun debuutalbum wat aanstaande is. Dus dat gaat in het eerste uur plaatsvinden. En daarna, eh, dan komen ze weer terug. Bram en Floris. Maar eh, dat eh, was in 12, 12 september was dat iets anders. Toen was het veel match wat de hoofdrol speelde. Maar nu is het jong volwassen. Dus ja, ze komen dus nog een keer op herhalen. Maar dat is totaal andere muziek. Dat is dan vanaf het tweede uur. En in het laatste uur je ziet ook nog een eh, gesprek wat ik eerder heb opgenomen met Feline. Want ook zij eh, heeft een eh, nieuwe single uitgebracht. Die heb je vorige week kunnen horen met Pretend. En ook met haar had ik een gesprek over die single. En over een album wat min of meer ook al in de stijgers staat. En er zitten ook nog wat nieuwe dingen in. Tenminste, sowieso één nieuwe ding. En dit is iets wat wij twee weken geleden al hebben laten horen. The Meadow and Sides. If this is true somehow, then I don't wanna know. And I don't really want to feel all this emptiness inside. Cause all I ever wanted, and all I ever knew, and all I ever tried to blijft het stil? Of blijf je Hadley. En het, eh, een van de nummers die hij eh, twee weken geleden heeft uitgebracht... Eh, heet Dichterbij. Drie weken terug alweer. En daarvoor hoorde je de Meadow met uh, Sides. En dan de Engelstalige versie hier bij Alternative FM. wat ja, drie uren beslaat, eventjes grofweg gezegd. Afgelopen week hadden wij nog een gesprek met Noah Lorin gevoerd... over de single die zij vorige week heeft uitgebracht. En het nummer dat heet Layers of Time. seeing dreams of gold. Ten years old, thinking I could fly. closely, there's a bloodline changing course. I look in the mirror. to say if judge me. chão Eh, te bemoeien. En ik denk, ik heb nog tijd over om eh, nog wat alles en nog wat eh, te regelen. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Theo Arts was dat met What's There Left to Say. Nou, ik had weinig nog eraan toe te voegen eerlijk gezegd. Dus uh, witje nummer 2 vandaag, want het begon al met het hierstuur uur. Dat is weer makkelijk voor het verwerken van het hele verhaal. Maar goed, eh, nu eh, was het <laughs> wederom stil. Ja, ik schijn ergens mee te bemoeien waar ik me beter niet mee kan bemoeien. Heeft eh, te maken met alles wat in twee tweede uur gaat plaatsvinden. Want dan gaat, de, gaan de heren van Jong Volwassen spelen. En ja, als ik me dan ook daarmee ga bemoeien, dan wordt het een beetje stil op de radio. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ehm, we gaan weer gewoon verder. En dat is met Stijn. En dat nummer dat heet Message to Aqua. I think I have gone mad. I've got it all figured out now. I miss feeling uneasy. I've got it all figured out now. Don't hide it, don't hide it, don't hide it, they say. I think I have gone mad. Wasn't this supposed to be boring? I feel trusted instead. I feel light as a feather. Don't hide it, don't hide it, don't hide it. They say there's a first time for everything. Oh, baby, breathe me in. I've gone mad Three weeks without a cigarette I haven't yet felt sad I haven't yet felt what I'm so afraid of Oh, don't hide it, don't hide it, don't hide it They say There's a first time for everything cured. But it's nothing serious, really. I just missed feeling heard. See, that's probably the medicine. Oh, don't hide it, don't hide it, don't hide it. has been changed. Now the hour's gotten late. And your promise ring sits loosely on my finger There's been a buzzing all day. Mercury's in retrograde, and because of that, I can't even think straight. And now, if anybody asks you how I'm doing, you want me to tell you how I'm feeling? I don't know, I don't know. We said we'd see each other soon, we'd meet before the new moon. Then you swiftly took your ring back from my finger. Oh, I even cut my hair, but then you weren't there. Now I'm hoping that I see you sometime soon. So if anybody asks you how I'm doing, I don't know, I don't know. But if you want me to tell you how I'm feeling, They asks you how I'm doing. I don't know, I don't know. But if you want me to tell you how I'm feeling, dat was eh, Roy de Smet met eh, Promise Ring. Ja, hij kan nog eh, meer dan alleen maar radioprogramma's presenteren. Hij is ook onderdeel van de Peer Songwriters Guild. Ik heb trouwens een heel lijstje gekregen van de heer Frank Bond. Een van de mensen van het Peer Songwriters Guild. Heeft alles te maken met wat twee weken geleden is uitgebracht. Namelijk een, ja, een EP, schuine streep album. Een compilatiealbum. Uh, en dan is daar een, een, een schema bij gemaakt van wat allemaal stuk voor stuk eigenlijk min of meer de aandacht eh, verdient. Vorige week was het One Clueless Friend. Die hadden we al eh, laten horen. En deze week is het eh, dus Roy de Smit. Volgende week Niels Buis. Die hadden we al eens laten horen. Maar dan kunnen we dat gewoon nog een keer laten, laten horen. En er staat nog meer op. Want onder meer komt Lucie Fabienne met een, met een nummer. Paul Bataille moet het in goede volgorde zeggen. Paul Bataille is op 22 eh, november en Lucie Fabienne op 29 november. En dan is het de beurt op 6 december aan Jacob D. Edward. En als laatste de heer Frank Bond zelf. Ehm, wat, uh, wat dat gaat, eh, is het ook nog even belangrijk om te vertellen over deze Jacob D. Edward. Want die zit namelijk vanavond al in dit programma. Dat alles te maken met een nieuwe single die eraan zit te komen. Sterker nog, als we het allemaal mee mogen maken in deze wereld... komt er dus ook nog een nieuw album in 2025. Maar ja, dat weet je maar nooit eh, eh, in, in, deze tijden. Dus eh, we gaan er wat, wat, dat betreft er gewoon vanuit dat we er gewoon zijn hoor in 2025. Maar goed, ehm, we gaan er eerst eventjes wat anders doen. Want er is natuurlijk nog meer te beleven daar rondom Volendam. En deze dame die komt eigenlijk uit Edam. Maar Roy de Smet we hadden hem net eh, gehoord in de hoedanigheid van singer-songwriter. Uh, vertelde in zijn maandagavondprogramma Roy Draait Door... bij de collega's van de lokale omroep Volendam-Edam. En daarin vertelde hij over de single van Arjon. We kennen haar van The Circle of Blame... Maar deze Arjon schijnt ook nog in Portugal te huizen. En ze heeft toch een nieuwe single uitgebracht paar weken terug, denk ik. Want eh, eh, hij is nog... Eh, hij is niet hageltje nieuw meer, maar goed. hij is wel uitgebracht. En vanavond draaien wij hem ook in het nummer dat heet Hold My Hands. En Aion is tegenwoordig dus iemand die met name dan in Zuid-Europese sferen verblijft. Empty as can be There's no strength left inside my hands. I feel broken and just tired. No one to see it. I'm not fine, and there's no one here listening to me. That's why I my bags and walked away Cause who was there to miss me And so please don't ask me to stay When I want to go on further And Please don't ask me to stay When I want to go I need to go There should be more in me. In life, there's something telling me inside. There should be more in me. In life, there's something telling me inside. met Hold My Hands. Een single die zij een enkele weken terug heeft uitgebracht. En ik zei al, zij woont, dat heb ik ook eh, van collega Roy de Smit, eh, tegenwoordig eh, in Portugal. maar ze komt oorspronkelijk uit Edam. Um, dan gaan wij eventjes terug in de tijd. Want vorige week heb ik een gesprek opgenomen met de twee mensen achter Marriott's Veil. Dat zijn Ismena en Ivy. Want dat eh, zijn het eh, koppel wat dat, eh, wat dat vormt. En dat heeft alles te maken met de single Hollow. Maar ook met het debuutalbum wat eraan zit te komen. Maar vooraf hoor je nog de single The Darkness. Goliaths Veil, of veel, zeg ik het zo goed? Ik eh, vraag het maar aan een van jullie tweeën. Myriads veel. Myriads Veil. Eh, ja, want eh, je hoort daar al, dat is Ismena. En Ismena, die heb ik ooit nog wel eens gedraaid in onze uitzending. Maar dan onder haar eigen naam. Maar om met jou te beginnen Ismena, want, want nu ben jij samen met Ivy bezig met Myriads Veil. hoe is dat ontstaan? Nou, ik en Ivy zijn getrouwd. Oh? En... ja ja, en Ivy die, die maakt ook al een tijdje muziek. Mhm. Zit in de Fang. Ja. Uiteindelijk gewoon een beetje, we hadden zo'n idee van laten we een keer muziek maken samen. Ja. En daardoor is het ontstaan en ze hebben gewoon gelijk een album gemaakt. Ja, dan ga ik even naar eh, de andere kant. Maar Ivy, ehm, zit, eh, er, zit er eigenlijk ook wat invloeden in van de band waar je in speelt, Temple eh, Fang? nou, dat vind echt heel makkelijk. Eigenlijk eh, hebben we niet bedacht van we gaan deze stijl muziek maken, maar van een soort menging van onze stijlen samen. Dat kwam er eigenlijk gewoon zo uit. We hebben acht nummers geschreven en die zijn ook alle acht op de plaat terechtgekomen. Ja, eh, want The Darkness is, eh, de, is de eerste single, hè, geloof ik ook, van, van, van jullie hand. Toch? Of niet? Ja, ik, vraag het eventjes. <laughs> dat is toch de debuutsingle, The Darkness? Deze zomer komt de tweede uit. Oh, dus, eh, dus, eh, dus de tweede is al onderweg? Ja. Ja, ehm, want eh, ja, het, het, het, is ook de bedoeling dat jullie een compleet album gaan uitgeven. Dat hoorde ik net ook. Ehm, want dat was ook de bedoeling. Hè? Eerst twee singles. Dus deze single die er nu aan zit te komen. Die, ehm, die is dus ook een van de, de, de singles die ook op terug te vinden is op het album. Ja. Ja. Um, ja, het album zelf, kun je er al iets over vertellen? Of eh, is het eh, even een, eh, een, schimme, een schimmespel? En moeten we dan toch maar even afwachten van wat het dan uiteindelijk gaat worden met dat album? Maar kun je misschien een sfeerbeschrijving geven? Is dat, is dat misschien de betere vraag? Ja, het is eigenlijk een soort van een, mix tussen mijn folkachtige muziek en, en Ivy wat meer van de psychedelic rock. Mm -hmm. En een soort van een mix daarvan geworden... En het gaat heel erg over onze relatie. En qua mijn teksten gaat het heel erg over hoe Ivy me eigenlijk helpt met, met dingen verwerken. <laughs> Ja. ja, dus wel een soort van een, een ode aan onze liefde. Ja, ja want eh, ja, jij, jij hebt nogal wat, eh, wat, eh, wat dingen meegemaakt, heb ik wel eens begrepen. Ja, een beetje wel. <laughs> Ja. ja. is... Allemaal onze dingen, maar... Ja, dan gewoon een manier om dat te verwerken. Ja, is, is muziek dan ook eh, een prima manier om dit eh, op deze manier te doen? En zeker ook nu uh, onder Myriads veel dit, dit te doen. Heeft het een heilzame werking dan? Ja, voor mij wel. Ja. Voor jou, jij staat dan natuurlijk anders. Ja, voor mij is het anders. Ja, nou ja, dan, dan ook natuurlijk de vraag aan Iver hoe hij daarin staat dan. Ja, muziek is wel een uitlaatklep, maar het is voor mij wel anders, want ik, ik schrijf zelf geen teksten en ik gebruik niks met ja. dat laat ik aan haar over. Ja. Maar kun je, eh, Ivy, om dan toch eventjes eh, bij jou te blijven... want als zij met een, bijvoorbeeld een stuk tekst komt... kan jij dan daar iets, iets zo verder iets bij bedenken van... nou, dit zou dan eh, de muziek misschien erbij kunnen horen zoals je het hier omschrijft? Zoiets? Dat ik muziek schrijf op de tekst? Ja, precies. Zoiets. Het is eigenlijk, het is eigenlijk altijd dat de muziek eerst komt. De muziek, oh, de muziek staat voorop. Ja. Ja, dan gaan we gewoon samen zitten en dan zegt er een van ons van dat ze leuk ook is. Ja. Werken dat op en dan uh, de tekst eigenlijk als laatste meestal. Ah, dus het... De, de, inspiratie van de muziek. En, eh, dus, ja, dat komt dan eerst. Ja, uh, dus het werkt precies andersom. Eerst de muziek en dan de tekst. Ja. ja over, die muziek eh, ga ik ook weer even naar Ivy eh, om, vanwege zijn psychedelische achtergrond. Maar heb je ook iets met folk? Zeker. Ja? ja. Wat, is, wat is dan eh, het, mooie aan folk? Heeft dat dan toch weer zoiets van een... Zit daar een, een soort moment van geheimzinnigheid in? En is dat wel de aantrekkingskracht die jij daarin hebt? Ja, ik luister... daar is een heel stom antwoord om te zeggen. Maar ik <laughs> luister gewoon naar alles wat ik mooi vind. Ik vind de akoestische muziek hartstikke mooi. Ja. ben jij een album hebben geschreven is eigenlijk gewoon... Ja. Laat ik thuis met een akoestische gitaar zitten. <laughs> ja, maar ben jou dan, dan ook een beetje een, muzikale muzikale omnivoor? Ja, zo kun je het omschrijven. <laughs> ja. ja, eh, dus, dus je luistert eigenlijk alles in, eh, in dat opzicht. En alles wat, eh, wat, daar, wat je daar misschien uit zou kunnen gebruiken, dan doe je dat denk ik ook. Ja, ja dit werkt, dit, dit, deze muziek werkte voor ons het beste, omdat we gewoon thuis alles kunnen schrijven en ook gelijk kunnen opnemen. we hebben hm microfoons en laptop. ja. Een heel album maken. Ja, eh, nou, dat album dat, eh, komt eh, binnenkort uit. Wanneer, is Nou, wanneer staat dat album gepland? 17 november. Ah, dus dat is, dat, dat, dat is vrij vlot dan. Ja, ja, ehm, nou ja, we hebben al iets uh, verklapt over het, eh, over het album. Maar gaan jullie er nog iets eh, bijzonders mee doen? Door bijvoorbeeld daar, ja, door middel van optredens en wat, en, en wat voor dingen dan ook? Gaan jullie dat proberen ja, kenbaar te maken met, door middel van optredens? nog niet. We zijn bezig met het oprichten van een band. Dus als we gaan optreden, dan willen we dat gewoon met band doen. Hmm. Toch? Ja, dat wordt ook dus, eh, zoek er een drummer bij. Ja. Eh, proberen het eh, iets anders live te gaan doen. Ja, is dan ook, het album is dan eigenlijk ook in een complete bandsetting eigenlijk een beetje opgenomen? Nee, het album niet. Nee? we gaan dus nog wel soort van een beetje herschrijven met een band samen. Ja. Dus de, live uitvoering wordt wel een beetje anders dan het album. Aha. maar ongemerkt uh, voorbij gaat uh, het, de albumrelease van Myriads Veil niet. Nee, we gaan proberen om het zoveel mogelijk aandacht te geven. Eh, ja. De titel van het album, hoe gaat het, eh, hoe gaat het album heten? Benden. Ah, oké. Eh, nog even de afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web en wie mag dat gaan doen? Ehm, als in social media bedoel Ja, ja. Ja, we zijn te vinden op Instagram, op Facebook en nu ook op TikTok, TikTok. <laughs> Ja de naam Marriott Trail aan elkaar vast. Helemaal duidelijk. Ja. Dankjewel. Jij ook bedankt. Dank je. dus Myriads Veil met eh, het nummer Hollow... wat je net eh, hebt eh, gehoord. We gaan een beetje op naar het einde van dit eerste uur. En dat doen we met deze van Ethan Huis. Ehm, wat doe je als je alles wil vieren... en er op een gegeven moment niemand meer overblijft om het mee te vieren? Goh, dat lijkt wel ergens op iets, eerlijk gezegd. De Desert Moon hoor je... the desert moon comes up, you are running out of luck. It gets dark and it gets rough when the desert moon comes up. All the stars up in the sky are a million reasons why. Never chase after a lie, hold that desert moon inside. There's no serenity past the point of no return. sides have been turned. There are bridges that you only cross one time.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 En dat bracht de tijd zo'n beetje aan het afsluiten van <laughs> het eerste uur. <laughs> beetje cryptisch omschreven, maar goed, maakt niet uit. En we hebben straks in het tweede uur gaan we praten met oude bekenden. Want de heren zijn weer terug. 12 september waren ze hier ook al geweest. Maar nu zitten ze hier onder de hoed van jong volwassen. Want dat is de andere kant. Eh, want ja, eh, en dat gaan ze straks wel even vertellen in het uh, tweede uur. dus totaal anders wat wij op 12 september weer hadden gehad. Want dat was een beetje nederop. En dit is totaal iets anders. Meer gaat het weer een beetje richting de kleinkunst in dit hele verhaal op. Ehm, we hebben er nog één, want eh, de, ja, we hadden net een beetje Americana, een beetje blues, een beetje country van Ethan Huis. Nou, dit is echte blues. En zij was afgelopen maand, dacht ik, nog eh, te zien in eh, de C-punt van Hafdorp. En dan heb ik het over de bluesmuzikante A.J. Plug. En je hoort tot aan het eind van dit eerste uur het nummer Underneath Your Skin. you told me captured all your pain. I'm sitting here all broken, feeling lame. The bitterness inside you, the darkness in your eyes. We're tangled in this mess. How can we survive? Well, maybe I'm too selfish. the things we said.